Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump beschuldigt het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit. Dat zei hij in een speech op een golfclub in de staat New Jersey. Trump werd gisteren officieel gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij ieder recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon in 2022... nadat ambtenaren de geheime documenten hadden gevonden... in door Trump aangeleverde dozen. De Engelse politie gaat ervan uit dat de man die gisternacht drie mensen zou hebben gedood... en een vierde levensgevaarlijk verwonden in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Zijn motief is onbekend. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De man zou in Nottingham drie mensen hebben doodgestoken en drie anderen met een busje hebben aangereden. De Engelse politie heeft de man aangehouden. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de Brabantse drugsbaron Bolle Jos, melden Turkse media. Er zou al twee jaar onderzoek worden gedaan. De arrestanten worden verdacht van de handel in cocaïne en witwassen. En dat laatste zou vooral in Nederland gebeuren. Er is ruim 100 miljoen Turkse lira in beslag genomen, bijna 4 miljoen euro foto's zijn een verguld pistool, een horloge met edelstenen en pakketjes met cash te zien. Pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen in het land tot natuurbranden geleid. Onder meer in Purmerend en bij Lelystad. De pluisjes vormen op de grond een deken en wanneer die vlam valt grijpt het vuur snel om zich heen.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 Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true.